Ja. Dit Radio 501. Is 501. 501. Dit is donderslag op donderdag bij Heldere Hemel. Het is vandaag 8 augustus 2013 en dit is aflevering 173 van Donderslag. Zuster! Zuster, hij doet het weer! Hartelijk welkom bij een gloednieuwe zomereditie van Donderslag. En ik ben vanmiddag bij jullie van thee tot bier. En het is vandaag alweer de vijfde zomereditie van Donderslag. En als je op je vakantiebestemming bent, luister dan ook vandaag weer tot 24 uur vannacht. Want Radio alleen is er vandaag ook weer tot spookuur. Hier in, eh, hier Nederland is het nog steeds een eh, heerlijke zomer. En eh, hoe het op jullie vakantieadres is, ja, dat weet ik natuurlijk niet. Maar ik hoop dat jullie ook goed weer hebben en ook een beetje schaduw vinden om nu lekker naar Donderslag te luisteren. En natuurlijk de rest eh, van de Daverende Donderdag ook. Eh, vandaag heb ik helaas geen muziekagenda, maar volgende week hoop ik eh, dat ik weer genoeg informatie binnenkrijg om weer een complete agenda te vullen. Dus als je iets hebt, stuur het naar rogierradio In donderslag natuurlijk ook voor jullie weer veel muziek en ook zomerse muziek van thee tot bier. En het donderdisc is vandaag van Neon van Jay Sean. En die heb je net in de openingsuur kunnen horen. En die hoor je straks ook weer in het tweede uur van Donderslag. Natuurlijk heb ik eh, zoals altijd om ongeveer tien over twee replica weer aan de telefoon. En dan gaat hij wat vertellen over zijn fabuleuze platenkeuze. En die hoor je dan straks om half bier. En ook vandaag is hij weer onze vaste donderslag-columnist Theo Verriet. En hij is er met een nieuwe BlaBla-blog om half drie. En ook deze week gaat er op internet weer een hardnekkig gerucht rond Theo schijnt dichtgespijkerde panden te bezoeken in rosse buurten in Griekse steden. Het is een gerucht, hè? hoe het precies allemaal in elkaar zit, dat hoor je straks om half drie, want ik weet het niet. En eh, Theo gaat het volgens mij straks allemaal wel vertellen. Je kunt me e-mailen, stuur je e-mail eh, naar rogierradio en doe het ook een keer dan. Eh, achtergrondinformatie over donderslag kun je vinden op mijn weblog. Ga ervoor naar rvd lijnwordpresscom op Facebook ben ik ook te vinden onder de naam RVD 501 en op Twitter met dezelfde naam RVD 501. Zo, en dan is het eh, nu zoals altijd weer gewoon even tijd voor de eerste plaat van deze donderslag. En deze plaat was vorige week te horen als de donderdisc We Rise Again van Gogol Bordello. give up on a philosopher's stone. I guess anything you wanna do, you gotta do it on your own. For a love of you, for a love of me, for a love of everyone who's yet to be free. Borders are scars on face of the planet, so heal away my alchemy man. Even atheist holds up the camera. again. We rise again with a fist full of heart and a relic of future. We rise again with a fist full of heart and a relic of future. Whoa, We rise again. Las fronteras dividen solo que cicatrices. Hay gente que te engaña y se roba tus raíces. Cuando uno es guerrero, uno no puede rendirse. No dejes que tu dignidad nadie la pise. Borders are scars on face of the planet. So heal away, my alchemy man. When even atheist holds up the candle, we gotta rise again. We rise again with a fistful of hearts and a radical future. with a fistful of heart and a relic of moonshine. Wataka wataka, here we come, ataka taka. Wataka wataka, here we come. Wataka wataka, here we come, ataka taka. Wataka wataka. nothing else, nothing else. Nothing else, nothing else. It's nothing else, nothing else. And even atheist holds up the candle. we got to rise again. We rise again with a fistful of heart and a relic of future. Whoppa! we got to rise again. With a fistful of heart and a relic of future. Mama! Woppa, we'll rise again. Ja, dus Gogol Bardello. En vorige week heb ik ook al iets van dat album gedraaid wat je nu hoort. En dat is van de Golden Earring. En het album heet Tits and Ass. En dat eh, betekent in Amerika zoiets van eh, alles is tits and ass. Oftewel, alles is goed. Dit nummer is Still Got the Keys to My First Cadillac. Inside my pocket on one-foot God. Onze medewerkers zijn op dit moment op vakantie. Probeert u het later nog eens. Het is inmiddels 8 eh, augustus, even over twee hier in Donderslag. En dan eh, spreek ik natuurlijk weer even met uh, Rob want die heb ik aan de telefoon. En vorige week had hij ehm, ja, een bluesachtig nummer. Nou, dat was van Bert Hart en Joe Bonamassa. En ik ben benieuwd of hij deze week ook een soortgelijk stuk muziek heeft. Of dat het weer helemaal iets anders is. Goedemiddag. Goedemiddag. Nou, nou. tipje van de sluier. Ja, eens even kijken. Ik had vorige week iets van uh, Joe Barnamassa en Beth Hart, hè? Ja, dat zei ik net. Een blues ja. Ja, oh, dat heb ik niet gehoord. Oh, ja. Ik was nu pas in de uitzending, hè? Dus uh, ja, dat, dat ging, eh, dat weet ik niet altijd. Oh, dat heb je niet altijd. Oké. Dan gaat hij rondzingen als ik de radio aanzet. Oké, moet ik het even opnieuw doen? Nee, oh. ik, maar ik, de <laughs> vorige keer was het dus iets bluesachtigs en eh, nu niet. Mm -hmm. Nu niet. Dus... En het dus- is ook niet van Bedhart en Joe Bonamassa. Oké. En dan moeten we meedoen, de luisteraars? Het is eh, een beetje ouder, uit 1996. Het is ook alweer een eh, jaartje 14 geleden. Ja. Dat is niet langer. Ja, 14. Ja, ja, zoiets. 17. En het is een zeu. Het is een, een, van zangeres. Een zangerin, een Amerikaanse rockmusician, songwriter en record producer. Zo, dat is al wat. En ze heeft een eigen label. Ook nog. Twee zelfs. Ja, ik heb ook een eigen label aan mijn koffer. Gericht. Ja. En ze heeft ehm, wel succesjes behaald met eh, Pink en eh, Christina Aguilera. Eh, Aguilera. En Gwen Stefani. Ja, dat zijn wel bekende namen, ja. En Grace Slick. Ja. Nou, nu eh, heb ik wel genoeg verteld, toch? Ja, ik weet niet. Eh, ze komt waarschijnlijk uit Amerika, neem ik aan. Ja, uit Amerika. Ik zou het zo niet 1, 2, 3 weten hoor. Want eh, dan Oké, nou dan kan ik er nog bij zeggen dat ze niet blond is. Dan heeft ze rood haar. Nou, meer kan ik er niet over kwijt. <laughs> Ik begin een vermoeden. Nou, nee, nee, dat denk ik niet. Nee, die zit in een andere muziekhoek, denk ik. Oké, nou. nou ehm, in een andere hoek van de muziek. We horen het strakjes tijdens de grote onthulling. Maar jij hebt het over een ze. Ja. Nou, dan heb ik het ook over een ze. Van de volgende plaat die ik nu gestart heb. En eh, dat is een. Eh, <clears throat> niet zo'n oude dame, nog een vrij jonge dame. En die gaat eh, gebukt onder de naam. Nou, niet gebukt onder de naam. Dat ook weer Maar die gaat door het leven met de naam Rebecca Lynn Howard. Nooit van gehoord. En het nummer heet Soul Sister. En het komt een beetje uit de bluesrockhoek. En een beetje soulachtig. Uh, dus ik vind het wel een mooi nummer. Dan gaan we even naar luisteren. Dan komen we straks bij je terug om half bier. Tot zo. is eh, weer terug op Radio 501 eh, te horen. Iedere eh, week weer nieuw. En dit zou een hele geschikte kandidaat zijn. Rebecca Lynn Howard, Soul Sisters. En dat is van een cd van twee jaar geleden alweer. Nu gaan we naar de Wallflowers. De Flowers En dat is een band geleid door Jacob Dylan. En dat is de zoon van Bob Dylan. Dit nummer is Sixth Avenue Heartache. Jacob Dylan met zijn band The Wallflowers. En eh, ja, van eh, tijden terug, maar nog steeds zijn ze, eh, ja, zijn ze dus op podiums, podia te zien en te horen. En dan heb ik het over de Eagles. Zij treden nog steeds op in de oude samenstelling weer helemaal terug. En dit nummer is natuurlijk een klassieker. En als je goed luistert hoor je al welk het is. Het nummer heet One of These Nights. Eagles. Eagles met One of These Nights op Radio 5 alleen in donderslag eh, tijdens deze zomer van 2013 eh, eh, donderslag. Ja, we zijn bezig met de zomeredities. Dit is van Huub van Lubbe. Waarom valt de regen niet omhoog? Daar zijn we er vanaf. Maar ja, regen hebben we ook nodig. Waarom valt de regen niet omhoog? Was het hier zo nat niet, zaten we ook eens droog. Waarom valt de regen niet omhoog? Waarom valt de regen niet omhoog? Kan dat nou echt niet anders? Dat moet toch mooier kunnen? Een schitterend vooruitzicht en geen vuiltje aan de lucht. Poëzie in de regering, banken overbodig, de generaals de pot op, alle legers op de vlucht. De straat terug aan de mensen, pret in het Midden-Oosten. De lege maag aan tafel, de zalm weer in het ei. Het pakijs omgesmolten tot diep gevroren pakijs. De dood om mee te dansen, de neushoorn vogelvrij. Waarom valt de regen niet omhoog? Dan was het hier zo nat niet, zaten we ook eens droog. Waarom valt de regen niet omhoog? Waarom valt de regen niet omhoog? Misschien praat ik wel onzin, ik ben geen klimatoloog. Maar moet regen per se en ook met bakken naar beneden. En ik vroeg me af vandaag, na alweer zo'n volle laag. Wat als de regen nou niet viel, maar vloog? Hoe prachtig zou dat wezen? Een feest om te ontwaken. Paleizen voor de meute en nooit meer een geschil. Zomer in de zomer en in april weer lente. Dat moet toch kunnen lukken met een beetje goede wil. Waarom valt de regen niet omhoog? Was het hier zo nat niet, zaten we ook eens droog. Waarom valt de regen niet omhoog? Waarom valt de regen niet omhoog? Waarom valt de regen niet omhoog? Waarom valt de regen niet omhoog? alleen heel veel zon en een zwembad. Vakantie, echt nu! Pak je koffers. Radio 501. Nu op Radio 501. Blablablog. Blablablog van Theo Verriet. Blablablog.nl, 8 augustus 2013. Hoe is het nu in Griekenland 2? Herman de Blijker doet het, Gordon Ramsay doet het, zelfs de rijdende rechter doet het. Ze gaan na verloop van tijd terug naar eerdere projecten om te kijken hoe het ervoor staat. Blijkbaar hebben jullie daar behoefte aan, dus BlaBlaBlog doet het nu ook. Ik ben terug in Griekenland, dat ik in 2011 onderzocht op redbaarheid. Het is hier alsof ik in een computerspel zit. In Assassin's Creed 2 was Monterregione in bezit van mijn familie. Tijdens mijn eerste bezoek zag het er troosteloos uit met dichtgetimmerde gebouwen en uitzichtloos kijkende bewoners. Aan het eind van het spel had ik Monteregione met al mijn bij elkaar gegraaide geld weer helemaal in oude luister hersteld. De smid smeedde dat het een lieve lust was, de apotheker redde levens en in het bordeel neukte men erop los. In 2011 was de crisis duidelijk zichtbaar in Stupa in Griekenland. Net als in het spel waren verscheidene eetenten langs de boulevard dichtgespijkeld. En net als in het spel zijn ze nu weer vol in bedrijf. Verdwenen is het stof en de verrotting. Griekenland was te redden, dat blijkt. En dat heeft me niet eens zo heel veel gekost, miljardje of wat. Dit was Theo Verriet. Meer informatie blablablog.nl Radio 501. 501. The heartbeat of internet radio. Dat was de bla blog van Theo En dan nu weer muziek. Hier is Los Lobos met Yo Canto. Le canto a mi patria, le canto a mi gente, le canto a mi madre, le canto a mi padre y hasta presidente. Este ritmo suave que me hace bailar. foto van mijn huilende dochter. Oh ja, nou, dit is wel leuk. Dit wat er over was van Fluffy. Die waaide op een gegeven moment de snelweg op. Dus hier nog een foto van de huilende dochter. Eh, dit is de sleepwagen. Toen was het al helemaal donker. Dus eh, top vakantie. You shot me through the heart, yeah. With your smoking gun. Never saw you. has become the prey. Killing me sweetly with your tenderness, so I can lay my guns to rest. You shot me through the heart, yeah, with your smoking gun. Never saw. dat was dus Ben Sonders met Smoking Gun. En Ben Sonders, ja, iedereen weet het hier te horen. Hij komt dus uit horen vandaan. De man die de Voice of... Uh, nee, eh, was het de Voice? Ja, the Voice van Nederland won de eerste, allereerste keer. De man met de tatoeageshop, de tattoo shop hier in Horen. Radio 501. Pop up the power. The hottest sounds on the coolest station. En dan zeggen ze wel eens, ik geloof nergens in, maar ik geloof wel dat er iets is. Maar wat het iets is, dat weet ik niet. En eh, daar zingt Norman Greenbaum ook over. The Spirit in the Sky. Wie is dat? Wat is dat? Maar het is wel The Spirit in the Sky. En deze muziek, dat is nog nooit eh, door een ander gereproduceerd. Want Norman Greenbaum wil niet vertellen hoe hij dit geluid maakt met zijn gitaar. Dit is The Spirit in the Sky. in the USSR. Well, the Ukraine girl. this is all. waren dus weer eh, de Beatles, John Paul, George en Ringo. En ze speelden vandaag voor jullie Back to the USSR. En dat gaat over een Russische spion die in Georgia in de USA woonde en weer gaat naar de USSR zoals Rusland toen heette. This is Radio 501, your number one station. Your number one station. Donderslag op Radio 501. En dat is eh, in in zomerstemming. En dan kunnen we niet om eh, Santana heen met het mooie nummer Oyo Va. komen Sur City met Jan en Dean. Checking out the parties for a certain mijn sterkte ook. Een zonnebril. Oh, Heel blij mee. Dit is deze week de Radio 501. Plaats voor je hoofd. Jouw radio, jouw muziek, echte muziek. De plaat voor je hoofd van deze week is tot vrijdagavond 9 uur Here I Stand van One Day Late. En Arwin Tamminga maakt zoals gewoonlijk morgenavond in zijn wekelijkse show On The Rocks weer een gloednieuwe plaat voor je hoofd bekend. En dat doet hij zoals iedere week even na negenen. On The Rocks kun je wekelijks op iedere vrijdagavond horen van 8 tot 10 op Radio 501.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 Wat doe jij om de kans op kanker te verkleinen? Check het op kwfkankerbestrijding.nl. KWF Kankerbestrijding. Samen voorop in de strijd. Elke donderdag op Radio 501. Radio 501. Radio 501 Daverende Donderdag. Van middags 1 uur tot middernacht op Radio 501. De Daverende Donderdag op Radio 501. Het is nu 3 uur. 3 uur. Dit is de Daverende Donderdag op Radio 501. is Radio 501. Donderslag! Donderslag! Donderslag op donderdag! Oh, de hemel! Een nieuw uur met Rogier van Diesveld op Radio 501. be gaat de klok steeds verder vooruit. En eh, dan zijn we aangekomen in het tweede uur van donderslag. En ik ben er weer tot uur. Nou, en voor alle luisteraars die net inschakelen... en in het bijzonder voor de luisteraars op hun vakantieadres... je luistert naar de Radio 5 leen Daverende Donderdag van 8 augustus 2013. Je bent natuurlijk rijkelijk laat met eh, inschakelen, want je hebt de eerste uur al gemist... Maar desalniettemin hartstikke leuk. Ik ben eh, vandaag eh, druk bezig met donderslag aflevering 173. Dus ook deze keer weer een donderslag zomereditie. Straks in dit uur heb ik nog de gloednieuwe donderdisc en de platenkeuze van Rob Ricard. Om half bier is dat. En deze week helaas geen muziekagenda, maar volgende week waarschijnlijk weer wel. Blijf lekker bij tot bieruur. En straks ook na bieruur kun je nog steeds naar Radio 5 alleen blijven luisteren tot 24 uur vannacht. En er komt van alles langs op Radio 501. En daarvoor gaan we even het Radio 501 spoorboekje doornemen. Straks eh, hoogtijd voor Hoogland van 4 tot 6 met Gijs Hoogland. En dan van 6 tot 8 hoor je twee uur lang een verrassingsprogramma. Tenminste, voor mij dan, want ik weet niet precies wat er eh, in dat tijdslot is geprogrammeerd.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 Maar eerst de donderslag zomerhit van 2013. En die is deze hele zomer van de Franse zangeres Zas. Van haar nieuwste cd. En die zomerrit heet On Ira. On ira coin de On ira rougir dans les soukas à Man. On ira nager dans le lit du fleuve Sénégal. Et on le ciel. En dessous de Kyoto, on ira sentir Yobat. Au cœur de Janeiro, on lèvera nos yeux sur le plafond de la chapelle Sixtine. Et on lèvera nos verres dans le café Pushkina. Oh, quelle est belle notre chance! Aux mille couleurs de l'être humain, mélangée de nos différences, à la croisée des destins. Nous sommes les étoiles, nous sommes l'univers nous sommes le désert. Vous êtes mille pages et moi je suis la plume. Oh oh, oh oh oh Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre. Vous êtes le rivage et moi je suis l'écume. Oh, On dira que les poètes non pas de drapeau, on fera des jours de fête autant qu'on a deux héros, on saura que les enfants sont les gardiens de l'âme et qu'il y a des reines autant qu'il y a de femmes. On dira que les rencontres font les plus beaux voyages, on verra qu'on ne mérite que ceux qui se partagent, on entendra chanter des musiques d'ailleurs et l'on saura donner ce qu'on a de meilleur. Oh, quelle est belle notre chance! Vous êtes mille pages et moi je suis la plume. Oh oh oh Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre. Vous êtes le rivage et moi je suis l'écume. Oh, oh, Vous êtes les étoiles, nous sommes l'univers. Vous êtes un grand de sable, nous sommes le désert. Vous êtes mille je la plume. Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre. disc van Radio 501. Daverende donderdag. De donderdisc is vandaag tot middernacht Neon van Jay Sean. I keep running, running, running, running back to it. Anytime that I think I'm there. disappears just a little bit. Yeah. And I want it, want it, want it, want it. van deze week, Jay Sean. En uh, dit is de winnaar van de Singer-Songwriters Contest Nederland. Het is Close to You van Michael Prins. Michael Prins. I didn't change my name for good luck. It just happened to be mine. Didn't ask for any reason or any of your time. I don't need your advertising. I don't seek for diamond eyes. I don't fit in your perfection. I don't fit into your life, but to you, my darling. For you, I would truly sing. For you, my crazy babe. I would do just anything just to get close to you. that you made me dance, but now I act insane. I try to find a reason, and I try not to be strange. And I think that is funny, cause I'm nowhere near like you. You made of me a villain, oh, but maybe that's more true. And I'm searching for my pride again as I'm hunting for your eyes again. But you're nowhere to be found tonight. Still, I wait in every morning light. So until that day is mine. So is it me, the one who's out of sight? Am I running out of time? Do you want to see me present? yet they guide you through the night. Is your vision to be saved and told that everything's alright? And the whole goddamn world knows about the danger of this tide. Well, then I will come back for you. Yes, I will come back to you. walk away. Knowing you would walk away. So until that day is mine, and then you might not will remember me or act like you're surprised when everyone's surrounding you. But darling, that don't mind. Just turn around and look at me. When you pass me in the aisle, I still hold a thousand doors for you just to talk to you so I could get close to you. And why won't you see me through? Knowing I would never leave. knowing I never leave. So until that day is mine, darling, I would wait for you. I would wait for you. I would wait for you. And why won't you see me through? I would wait for you, darling, I would wait for you, my love. then darling, I would wait for you. Dus is uh, Michael Prins. En dit zijn de Rolling Stones uit 1965, The Last Time. Well, I've told you once and I've told you twice. 1965, The Last Time. Het waren ze nog in de oude bezetting bij elkaar met Brian Jones er ook nog bij. Mooie muziek, eh, de Rolling Stones, ze zijn er nog steeds, maken iets andere muziek. Maar eh, ze staan toch weer op nummer 1 met hun nieuwste album. Dit is I Got You van eh, Jack Johnson. Dat is net uit.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 Luister luistert nog steeds naar de Radio 5 alleen de avond de donderdag naar Donderslag. De zomereditie. Het is 8, eh, oktober, 8 eh, eh, augustus. Oktober, hoe mij 8 nou? augustus 2013. En de plaatkeuze van Ropica die komt zo aan. We gaan zo weer bellen met Rob om half bier ongeveer. En tot die tijd gaan we eerst nog even luisteren naar Jim Croce met One Less Set of Footsteps. we've been running away from something we both know. We've long run out of things to say, and I think I better go. So don't be getting excited oh, when you hear that slam on door. Cause be one less set of footsteps on your floor in the morning. And we've been hiding from something never gone this far. But after all, it's what we've done that makes us what we are. And you've been talking in silence, but if it's silence you adore, but every one less set of footsteps on your floor in the morning. But every one less set of footsteps on your floor, one less man. One less pair of jeans upon your door. One less voice a talking. But tomorrow's a dream away. And mm, today has turned to dust. Your silver tongue has turned to clay. And your golden rule to rust. If that's the way that you want it, well, that's the way I want it more last set of footsteps on your floor in the morning. But every one less set of footsteps on your floor, one less man to walk in, one less pair of jeans upon your door. If that's the way that you want it, well, that's the way I want it more. Cause there's one less set of footsteps on your floor in the morning. But every one less set of footsteps on your floor in the morning. Een bikini en slippers, dat is alles wat ik nodig heb. Vakantie, echt nu! Dit is Radio 501. Is Radio 501. De platenkeuze van Rob Het is inmiddels eh, op deze 8 augustus half bier geworden. Ik zie het hier op mijn klok staan. Het begint wel een beetje te schuimen trouwens, want we lopen tegen bieruur. Het is half bier. En dan heb ik eh, nu Rob weer aan de lijn. Want Rob die zit ook eh, te smachten naar een lekker biertje. Oh, ja. Deze vakantiemaand op de Nu luister ik wel mee, hè? dat hoor je zeker wel. Ja, dat hoor ik. Ja. Ik weet niet hoe je dat gedaan hebt. Het zingt ook niet rond. Nee. Nee. En nu gaan we dus onthullen wat het allemaal is en zo. Ja, ik weet niet, hoe zit jij erbij? Ik zit er in een korte broek bij. Een korte broek. En een pilsje erbij? Een alcohol... Niet, maar alcoholvrij niet lang meer. Ja, een alcoholvrij, Eringers ligt reeds in de koeling. Hij ah, ligt in de koeling. Je hebt zo'n hele koelkastwand eh, achter je mengtafel, hè? Nee, niet hier. Beneden. <laughs> <laughs> Oh, is dat weer een andere studio? Nee, in deze studio is koelingwandvrij. Nou ja, het zal wel lekker geweest zijn. Het is niet goed voor het geluid, hè? Nou ja, dichter Dan krijg je een heel cool geluid van. Ja, dat is ook weer waar. ik heb zo'n mooie, warme stem. Ja, ja, dus je hebt eh, allemaal straalkogels op je muur. Het harmonieert niet, ja. Oké. <laughs> Wat een slap oude Nederland allemaal. Ja, eh, het is uh, komkommertijd, zeker. Ja, ja, ja. we hebben het over de platenkeuze. Weet je het al? Nou, ik dacht eventjes aan Bonnie Raitt, maar die... Bonnie Raitt? Ja, Bonnie Raitt. Had een beetje netjes, man. Nee, Bonnie nee, Raitt. Je schrijft A-R-A-I-T-T nee, eh, nee, die is het niet. Maar die, dat nee, blond. is was een tip hoor. Een behoorlijk harde tip. Dat dacht ik al, omdat ze namelijk uh, eh, Bonnie Rate heeft rood haar. dacht ik nou, maar ja, er zit een andere... andere nee, ze zijn met z'n vieren niet blond. Eh, pink is toch wel blond? ja, maar die andere vier niet. Zij is een deel van de Four non blonds. Oh, op die manier. Althans, uh, daar heeft ze ook wat mee gedaan. ingezongen, zeg maar. Ja, nee, laten we het even netjes houden. Maar nu mag ze alleen. Ja, solo. Ik, eh, ik, geloof <laughs> overigens dat ze eerst solo gingen en toen voor Non Blondes maar dat doet er niet toe. Oh, dat weet ik ook niet. Ehm, eh, dus het is Linda Perry natuurlijk, hè dan. Dat is natuurlijk logisch dan verder. Ja, hartstikke logisch. Linda Perry. Hartstikke logisch. Ja. Ja. Nee, ja, mooi joh. Het is een hartstikke mooie platenkeuze. Tenminste, het ligt aan welk nummer je hebt gekozen. Eh, ja, eh, in, in, in, in eh, Film Me Up heb ik gekozen. Uit welk jaar komt dat? uit 1996. Oké. Film Me Up, hè? Nou, dat is wel... oh, ja, dat had je gezegd, ja, 96. Kan je bedenken wat je wil, maar het zal wel bier worden. Is dat zo? Film Me Up? Ja, Film Me Up. Eerdinger Wijs bier Maar wat bedoelt ze met Film Me Up? Ja, ik denk ook dat ze gaat, gaat drinken. Nou, dat weet ik niet. Nee, ik weet het ook niet. Kan ik heb alles zijn. aandachtig naar de tekst geluisterd. Want, als zij op een gegeven moment zingt van... Hey boy, fill me up. Dan denk van nou... Doe maar maar een biertje, toch of niet? Nou, dan vraag je meestal... Uh, uh, can I have a refill? Please, oh, is dat zo? Please. Maar niet als het het eerste biertje is natuurlijk. Maar ik weet het niet hoor. Het kan ook wat anders. Eh, nou, nee, dan gaan we even heel kritisch naar die tekst luisteren natuurlijk. Misschien is iets met kleurpotloden aan het doen. Ik weet het niet. Oh ja, dat kan ook nog. Hey, ik zou zeggen, laten we, hup, er maar starten. de batterij erin. Hey, ehm, <laughs> ehm, ja, ik heb hem hier klaarstaan. Want Anna die heeft hem al klaargezet. En die staat er weer te zwaaien. Ehm, dan mag jij hem aankondigen. En dan ga ik hem starten. Is dat wat? Is goed. Oké, nou ga je gang. Eh, dames en heren luisteraars, het is eh, tijd geworden om eh, Linda Perry op te starten. En wel met het nummer Film Up van de LP In Flight uit 1996 spreek ik je volgende week weer. Tot volgende week. De platenkeuze van Rob Ricard. platenkeuze. Platenkeuze van eh, Rob Ricard. Uh, die hoorde nu, nu langskomen. Het is eh, een prachtig mooie plaat heeft hij weer gekozen dit keer. En ehm, we gaan dit item van Rob Ricard afsluiten. En dan komen we bij J.J. Kale. En die is op 74-jarige leeftijd overleden op vrijdagavond 26 juli. En... Ehm, Eric Clapton zei dat hij J.J. Kale zag als een van zijn grootste voorbeelden. En ze hebben samen een plaat gemaakt. En van die plaat is dit Anyway The Wind Blows. Some like this, some like that, some don't know where's that. Don't get loose, don't do. Till your motor won't make it, your motor she got J.J. Gale en hier de Clipton. And the Wind Blows van de Road to Escondido, de, zo heet het album. Is Country Girl van Crosby, Stills, Nash en Young van het album Deja Vu. what they're drinking. They drop by to die, cause it's faster than sinking. Crosby, Stills, en Jong. En nu Pata Pata van Miriam Makeba. Even zomerse muziek uit Zuid-Afrika. soon as Potter Potter starts shine. Pata van Miriam Makeba uit Zuid-Afrika. En eh, dit kennen jullie waarschijnlijk wel. Het is het ene laatste nummer trouwens van eh, deze donderslag op de Radio 5 van de donderdag eh, van 8 augustus 2013 tijdens de zomeredities van Donderslag. Het heet Bittersweet Symphony. Het is geschreven onder andere door Mick, Mick Jagger en Keith Richards. Ja, je zou het niet geloven, maar het is wel zo. De twee, de Glimmer Twins van de Rolling Stones. De twee van de Rolling Stones. Dit is de groep The Verve en het nummer heet Bittersweet Symphony. Yeah. Rogie, bedankt. Rogie, bedankt. Yeah. Opgelucht? Hé? Opgelucht? Ja. Ik kijk hier even op de klok en eh, ik zie dat het eind zijn van deze donderslag er al eh, aan zit te komen. En dat eh, komt omdat het op de klok bijna 4 uur is. En dat is eh, het teken dat aflevering 173 van Donderslag hier in Studio 11 ook weer bijna klaar is. Eh, we schakelen om 4 uur over naar Studio De Bierkai. En dat is de centrale studio van Radio alleen. En daar gaat de Radio alleen Daverende Donderdag gewoon verder. En dat doen we ook deze hele zomer van 2013 tot spookuur. <laughs> <laughs> Je kunt me e-mailen, dan stuur je ervoor een e-mail naar rogierradio En dat kan allemaal 7 keer 24 uur. En doe dat gewoon met opmerkingen, aanmerkingen of leuke suggesties. Of als je een verzoekplaat hebt, stuur gewoon eventjes een e-mailtje naar rogierradio Zo moeilijk is dat niet. Uh, alle informatie over de donderslag kun je vinden op mijn weblog rvd5lijn.wordpress.com. En als er even iets niet is geüpdate, dan is dat de schuld van deze heerlijke warme zomer. Zullen we maar zeggen, want uh, ja, dan ga je lekker in de zon zitten met die schools. Zeker om bieruur op donderdagmiddag. Eh, alle informatie over Radio 5 Lijn kun je ook deze hele week weer vinden op wwwradio 5 en op Facebook. En je vindt Radio 5 Lijn op Facebook met de naam Radio 501. Ga erheen en klik op like. En ik ben ook op Facebook te vinden en ook op Twitter met de naam RVD 501. Ik bedank mijn eh, redactieteam weer eh, voor de fijne medewerking aan deze donderslag van 8 augustus 2013. En ook Rob Ricard en Theo Verriet bedankt. En de luisteraars op hun vakantieadres of thuis, op het werk en onderweg rijdend in Nederland of op buitenlandse vakantiewegen of in de file. Ook vandaag allemaal weer eh, bedankt voor het luisteren. Eh, na de piepjes dan schakelen we over naar Gijs Laagstreepje Hoogland. die bevindt zich momenteel natuurlijk in studio De Bierkaai. En hij is volgens mij klaar met de voorbereiding van zijn programma Hoogtijd voor Hoogland. Maar voor we overschakelen, eerst nog even een Klaasje. Klaas was een mensenmens, dat zag je aan kleine dingen. Iedere zondag flikkerde hij een pak hete olie uit het raam. Later begreep je waarom. Met dank aan Nico Dijkshoorn. Ik ben er staande donderdag weer met donderslag op dezelfde dag, dezelfde tijd, dezelfde zender Radio 501. Veel plezier met Hoogtijd voor Hoogland en wat mij betreft tot zover, tot de volgende keer.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 moeten de mensen wel denken.